partij omhoog van 25 eh, naar nummertje 19. Dat was hem met de eerste uur van de Euro Breakdown. Na het eh, nieuws van 4 uur zijn we natuurlijk weer terug. dan gaan we op weg naar die nummer 1 van Europa. Welke plaat dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. En we hebben gewoon nog een hele hoop lekkere hits voor je klaarstaan. Dat sowieso natuurlijk in het volgende uur. Het laatste uurtje voordat jouw vrije weekend gaat beginnen.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 De Belastingdienst gaat excuus aanbieden voor de fouten met de uitbetaling van toeslagen. Door een menselijke fout in het computercentrum hebben 28.000 mensen te weinig op hun rekening gekregen. Voor 3900 mensen vielen de toeslagen hoger uit. Staatssecretaris Wekers zegt dat alle gedupeerden van de Belastingdienst een excuusbrief krijgen. Bovendien wordt met mannenmacht gewerkt om de fout te herstellen. Het Belgische telecombedrijf Belgacom is gehackt door de Britse inlichtingendienst en niet door de Amerikaanse NSA. Dat schrijft het Duitse weekblad De Spiegel op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. Belgacom zelf ging ervan uit dat Amerikanen achter de aanval zaten. Maar volgens De Spiegel werd de spionagesoftware bij Belgacom door de Britse inlichtingendienst geïnstalleerd. De Britten zouden vooral belangstelling hebben voor dochterbedrijf Bix, dat gespecialiseerd is in telecommunicatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In Amsterdam zijn drie mannen uit Litouwen en Albanië gearresteerd voor mensenhandel, verkrachting en bedreiging. Volgens het OM konden ze leven van het geld dat hun slachtoffers verdienden in de prostitutie. De vrouwen werden gedwongen om achter de ramen te werken in Utrecht, Den Haag en Alkmaar. Als ze niet genoeg geld verdienden, werden ze bedreigd en mishandeld. Eén slachtoffer heeft aangifte gedaan van verkrachting. Justitie denkt dat zeker 13 vrouwen de dupe zijn geworden van mensenhandel. De wereldberoemde Turkse pianist Fazil Say heeft ook in tweede instantie een voorwaardelijke celstraf gekregen van 10 maanden voor godslastering. Say moest voor de Turkse rechter verschijnen omdat hij de islam op Twitter schijnheilig noemde. Hij werd eerder tot dezelfde straf veroordeeld, maar zijn advocaten eisten dat de rechtbank nog eens naar de zaak keek. De rechtbank veranderde niet van oordeel. Say kan nog wel in hoog beroep gaan. De 43-jarige pianist is een criticus van de regering van premier Erdogan. In maart speelt hij in het Concertgebouw in Amsterdam. Het weer morgen en zondag zo goed als droog... met in de ochtend kans op mist en bewolking en smiddags de meeste zon.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 Vijf minuten over de klok van vier op vrijdagmiddag. Bijna tijd dus voor het weekend. En we houden dit weekend droog. Hè? Dat is ook wel weer eens lekker al het water wat we gehad hebben. Jaargang 23, aflevering 38 van 20 september 2013. 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Zo ziet de lijst eruit. 17 weken in de lijst gestaan. Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up. Daft Punk for All Get Lucky 16 weken. En 14 weken Willem Justin Bieber, hashtag That Power. Snelste stijger, die komt er nog aan. Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. Tiende plaatsen winst voor hun. De snelste daler die is in handen van Daxas. It's You, zak R13. Langs genoteerde zijn er twee deze week. Op nummertje 40 Lana Del Rey, F, eh, Everything, nee, Young and Beautiful. En op nummer 31 Train and Mermaid. Beide ondertussen alweer 17 weken in de lijst genoteerd. Kijken we nog even in de geschiedenisboeken van vandaag. 1839, de Nederlandse spoorweg tussen Haarlem en Amsterdam wordt in gebruik genomen. Dat was dus de allereerste.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 Serebro Cerebro. Ondertussen vier weken in de lijst van Europa. Omhoog van 23 naar 18. Ellie Golding deze week op 19. Eh, in haar derde week gaat Burn omhoog van 25 naar 19. Die hoorden we aan de andere kant van het nieuwsnet. Tijd voor de snelste dalen van deze week in handen van Daxas. It's You. Negen weken geleden kwamen ze de lijst binnen. Vorige week zelfs nog op nummer 4. Deze week zak het naar 17. De mannen die wij natuurlijk kennen van Barbara Streisand. De tweede single in Europa, It's You. It's you, baby. It's you, baby. It's you, baby. It's you, baby. It's you, baby. It's you, baby. It's you, baby. It's you, baby. selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown on CFM. Summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. I got my red dress. de eerste keer voorbij. Lana Del Rey. toen deed ze dat met eh, Young and Beautiful. Dit is de andere hit van haar, The Summertime Sadness. Vijf weken geleden kwam ze met deze in de lijst. En deze week gaat zij omhoog van 17 eh, naar nummer 16. Daxas Etude voor de snelste daler van deze week. Deze man Avicii. En samen met Ello Blank en eh, Wake Me Up staat 10 weken in de lijst.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 die kennen wij natuurlijk als Avicii die je net hoorde met Ello Blank. En Wake Me Up in de tiende week zakken zij van 6 naar 15. maandelijks gaat Avicii een eh, radioshow slash eh, podcast maken. En deze show die werd al in de Verenigde Staten uitgezonden op eh, Electric Area, een radiokanaal van Sirius XM. En vanaf nu is de show dus ook maandelijks op Capital FM-netwerk in het Verenigd Koninkrijk te horen. De man Tim Berglin eh, timmert dus lekker aan de weg, om het zo te zeggen. Hij stond net op 15. 14 is er voor John Newman, Love Me Again. This wrestle Robbie Williams, Going Crazy op 13. En Jesse G, Big Sean en Dizzy Wrestle wou ik zeggen op nummer 12. We zijn alvast begonnen met zingen. It's Wild op CFM. I've been through, it's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. and we escapade where it's extra shade. She made me wanna give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world I could do it twice. This my life. If this is a dream, won't open my eyes. it collar, double the dollar. Yeah. I'm a jet setting bread more hits than a white collar. Yeah. But I can't be boxed. Flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped. I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out. I've lost the plot. I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite a calmly. I better get the party hot. I can't be running the game. You better just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. A hundred thousand people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain. Why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a baller. I'm living. If this is a dream, then open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. All I knew this morning when I woke is I know something now, know something now I didn't before. I've seen since 18 hours ago. Your green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel right. I just wanna know you better know, you better know, you better now. I just wanna know you better know, you better know, you better now. feeling like I've missed you. Oh. Has Changed. Taylor Swift, Ed Sheeran. Vorige week waren zij nog te vinden op nummer 21. En deze week op nummertje 11. 10 plaats winst. Tijd voor ons om dan maar weer eens achterom te gaan kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Katy Perry en Roar in de derde week 8 plaats omhoog naar nummer 20. Ellie Golding, Burn, drie weken in lijst. Vorige week 25, deze week 19. Cerebro, Me, Me, Me in de vierde week omhoog van 23 naar 18. Daxas It's You, de snelste daler. Vorige week nog 4, deze week 17 in de negende week. Lana Del Rey Summertime Sadness in de vijfde week één plekje omhoog naar 16. Van 6 zak het naar 15 in de tiende week. Avicii, Wake Me Up. John Newman vorige week nog in de top 10 op nummer 7. Deze week zak het naar 14. Love Me Again. Dizzy Wrestle Robbie Williams, Going Crazy. In de tiende week zak het van 9 naar 13 van 13 naar 12. Jesse G, Big Sean, Dizzy Russell en Wild. Taylor Swift en Ed Sheeran, Everything Has Changed. Vijf weken in de lijst. Vorige week 21, deze week te vinden op nummertje 11. Dit is de nummer 10 van deze week. En ook de nummer 10 van vorige week. In de zevende week blijft zitten. Rasmus vader, Linus Norda. We laugh, we dance, we cry. En straks op nummer 9 Miley Cyrus, Weekend Stop. In de vierde week omhoog van 15 eh, naar nummer 9. love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to say. staat ondertussen alweer negen weken in de lijst met haar American Girl. En in die negende week gaat zij omhoog van 11 naar 6. Voor de eh, Miley Cyrus Weekend Stop. In de vierde week ging zij omhoog van 15 naar 9. Tijd om de eh, top 5 in te gaan. In de vijfde week omhoog van 14 naar 5 toe. De One Direction. Nog steeds niet op 1, maar volgens hun is het wel eh, de best song ever. Maybe De best song ever, One Direction. In de vijfde week omhoog van 14 naar 5. Maar ze waren niet de enige plaat die vorige, vorige week, nee vijf weken geleden binnenkwam. Een van de platen die toen binnenkwam was van John Mayer. En die heet Paper Doll. Vorige week kwamen we die nog tegen op nummer 12. En deze week gaat hij er gewoon even 8 omhoog naar nummer 4. John Mayer op CFM met Paper Doll.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 And none of them know what they're running from just too far to fall for a little paper doll. Fold a scarf, Mariah. some heels that hurt. You should have kept my undershirt. John Mayer en Paperdoll. De nummer 3 van deze week was vorige week nog de nummer 1.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 La la la, maar deze week moeten ze twee stappen naar beneden op dat podium van de Euro Breakdown. In de tiende week zak ze dus van 1 naar 3 toe. John Mayer voor Paperdoll op 4 en The One Direction, The Best Song Ever op 5. Het nieuws van 5 uur komt steeds dichterbij. Ik denk dat wij haast gaan maken, want de nummers 2 en 1 die krijg je nog van me. 2 is van Gavin DeGraw, Best I Ever Had. Saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home, I can't stand this place, cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain, you're my helter skelter. Or how can I explain that you're the best? phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I clean my car. My reflection, I drive the car. I've been medicated with cigarettes and alcohol. I got vertigo, no, I can't see straight. I got obligations, so I'm usually late. Virginia, hey North Dakota. I think I love you, but don't even know ya. Hey Massachusetts, hey Minnesota. I think I love you, but don't even know ya. Hey Carolina, hey Oklahoma. I think I love you, Acht weken geleden kwam hij de lijst binnen. Vorige week stond hij ook nog op nummer 8. Maar deze week gaat die zes plaatsen omhoog naar nummer 2. vorige week op nummer 2 en deze week op nummer 1. Olly Meurs. Ja, zei het net al, hè. Dear Darling heet zijn single. In de negende week van 2 naar 1. En I